uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De politie moet terughoudend omgaan met stroomstootwapens. Dat zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Hij onderzocht twee klachten over het gebruik van tasers in GGZ-instellingen. Eén keer bij een psychotische man van 37... en in een andere instelling kreeg een demente man van 73 een stroomstoot. Beide keren ging dat volgens Van Zutphen niet goed. Hij waarschuwt dat het niet duidelijk is welk effect stroomstoten kunnen hebben op kwetsbare mensen omdat de politie met tasers gaat werken... heeft Van Zutphen daarvoor richtlijnen opgesteld. Nederlandse jongeren zijn positiever over hun leven en gezondheid... dan generatiegenoten in andere Europese landen. Uit een internationaal rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie... blijkt dat de Nederlandse jeugd tevreden is... en weinig emotionele problemen kent. In tegenstelling tot veel andere landen hebben 13 tot 15-jarigen in Nederland doorgaans een erg goede band met hun ouders. Daardoor kunnen ze makkelijker met vader of moeder over problemen praten. Wel zien de onderzoekers bij Nederlandse jongeren een duidelijke stijging in druk door schoolwerk. De horeca mag niet eerder open dan 1 juni om 12 uur s middags. Veel horecaondernemers hoopten dat ze hun terrassen al in het Pinksterweekend van 30 en 31 mei konden openen. Maar het kabinet staat dat niet toe. De burgemeesters van 25 veiligheidsregio's vroegen het kabinet juist om de terrassen niet eerder te laten opengaan omdat het dan waarschijnlijk meteen erg druk is. Op een vakantiepark in Ede in Gelderland is een voortvluchtig kopstuk van een criminele familie uit Os opgepakt. Toon R. werd aangehouden bij een inval in zijn vakantiehuisje. Volgens het Openbaar Ministerie was hij een van de meest gezochte mannen in Brabant. Wordt onder meer verdacht van wapenhandel en drugsdelicten. Vorig jaar werden al andere familieleden opgepakt, onder wie Martin R., de vermoedelijke leider van het criminele netwerk. Het weer, vooral in het zuiden zon, in het midden en noorden ook wolkenvelden en op de Wadden mogelijk wat regen vanochtend.